start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De enorme toestroom van asielzoekers, waar staatssecretaris Steven voor heeft gewaarschuwd, blijft uit. In mei waarschuwde Teven dat dit jaar mogelijk 65.000 mensen asiel zouden aanvragen. Het aantal wordt bij lange na niet gehaald. Het zijn er dit jaar zeer waarschijnlijk minder dan 25.000. Het aantal asielaanvragen liep in de maanden oktober en november flink terug. Teven zegt dat dat waarschijnlijk komt door de winter. Dan steken vanuit Afrika en Azië minder migranten de Middellandse Zee over. Die verklaring klopt in elk geval niet voor vorig jaar rond deze tijd. Toen nam het aantal eerste asielaanvragen juist toe. De Nederlandse bank legt verzekeraar Deltaloid een boete op van 1,2 miljoen euro. Die kan oplopen tot bijna 23 miljoen. Ook eist de bank dat financieel directeur Emiel Roosen uiterlijk 1 januari 2016 vertrekt... De toezichthouder legt de boete en maatregel op omdat Delta Lloyd in juli 2012 vlak voor de invoering van de vaste rekenrente door DNB de renterisico's aanpaste. Delta Lloyd noemt de maatregel disproportioneel en onderneemt juridische stappen. Mensen die vorig jaar zijn opgepakt tijdens de jaarwisseling in de Brabantse plaats Veen... krijgen 200 euro voor elke nacht die ze onterecht hebben vastgezeten. Zegt een advocaat die tientallen gearresteerden bijstond. Vorig jaar braken op 30 december ongeregeldheden uit in Veen... toen een brandend autovrak werd geblust door de brandweer. Tientallen jongeren keerden zich tegen de hulpdienst... en bekogelden ze met glazen en zwaar vuurwerk. Daarna vluchtten de daders een café in... waar alle 100 aanwezigen werden gearresteerd. Ze kwamen pas na de jaarwisseling vrij. Het overgrote deel van hen is nooit vervolgd en zat dus onterecht vast. Het weer bevolkt met regen of motregen. Het waait flink uit zuidwestelijke richting, aan zee soms stormachtig.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 Koen, Gerard en Dominier van 3FM. Ja, we nemen even de zender over. Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen! Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen.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 hè? De single van Mariah Carey en All I Want For Christmas Is You. Zo is het maar net. Welkom bij derde laatste uur van zondag op zaterdag. Helemaal in de kerststemming. En wat gaan we in dit uur allemaal doen, Albert-Jan? Nou, je gaf het al aan, eh, vlak voor uh, vieren, luisteraars. uiteraard hebben wij rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Loekie. En u krijgt van mij een update. En dan dat hebben we het over de anderhalf jaar oude eh, herder Engel. Angel, want die gaat, moeten een heupoperatie ondergaan... en dat gaat nogal wat eh, geld kosten, maar er zijn al wat donaties binnengekomen. Daarover meer rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week ging het vorige week over de ijsbaan. Eh, ik vind ook dat die oliebollenman in het, in het ja, zonnetje gezet mag worden. Zonnetje, met dit weer. moe uh, koude weer. Maar goed, het gedicht van de week gaat over onze eigen oliebollenman. Ja, Oké. ja Jazeker. Ja, Harry. Harry. En natuurlijk hebben wij verder ook nog eh, Zandvoorts nieuws in het kort. Wellicht ook een eh, stukje sportkort, maar natuurlijk veel kerstmuziek. Dit is er voor op het laatste uur van Zandvoort op zaterdag.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 As long as I remember, the warmest time of year was the end of December Going back for Christmas to the place where I felt most at home. I walked down the stairs at nine in the morning to the smell of sweet chocolate and pine.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 dat was Miss Grace, de Grace Jones en Slave to the Rhythm. CFM, Race Radio, Pit Report. Report. Ja, je meldde het eh, vorige week al. Het seizoen zit erop hè, voor de Formule 1 en eh, de andere races. Maar daar valt nog wel heel wat te melden, Albert-Jan. Maar achter de schermen wordt er nog volop... Uh, doorgesleuteld. <laughs> doorgesleuteld en verkocht. Want Marussia, de, de hele... ja, de crew van Marussia en de apparatuur die, wordt, die is afgelopen week uh, geveild en gaat waarschijnlijk naar een eh, Amerikaan. Maar daarover later meer. Allereerst gaan we naar eh, Duitsland, want een Duitse bank eist nog 345 miljoen... van onze Formule 1-baas Bernie Ecclestone. De Duitse staatsbank Bayern LB eist een schadevergoeding van 345 miljoen eh, euro... van Formule 1-baas Bernie Ecclestone. De bank heeft een rechtszaak aangespannen tegen de, de Brit en zijn familiebedrijf Bambino. De bank verkocht in 2006 via Ecclestone een groot aandelenpakket aan de Formule 1... aan de Britse investeerder CVC... en beweert dat de Brit destijds de aandelen onderwaardeerde en zichzelf verrijkte. Over de verkoop is niet onderhandeld en met voor de bank zeer nadelige contract... is opgesteld volgens de voorwaarden van de heer Ecclestone... lichtte een woordvoerder van de bank toe. Ecclestone kocht eerder dit jaar voor 75 miljoen euro een strafzaak in Duitsland af voor het, behalen van smeer, eh, voor het betalen van smeergeld in deze affaire aan het Duitse bankier Gribowski. Hij dacht hiermee definitief van de onverkwikkelijke zaak af te zijn... maar het krijgt nog een staartje en dat staartje is ongeveer 345 miljoen. Zo, Verstappen ziet Vernier vertrekken. Jean-Eric Vernier gaat vanaf komend seizoen als testrijder aan de slag bij Ferrari. Dat maken de Franse coureur en de Italiaanse renstal uit de Formule 1 bekend via Twitter. Vernier komt over van Toro Rosso, waarvoor hij afgelopen seizoen races reed. Max Verstappen, een van de nieuwe coureurs bij Toro Rosso... gaf eind oktober nog aan dat hij Vernier graag had zien blijven... vanwege zijn ervaring. De andere piloot van de afgelopen seizoen, de Rus Daniel Kwiat vertrok namelijk ook. Hij promoveerde naar Red Bull en neemt daar de plek in van Sebastian Vettel. De Duitser, voormalig wereldkampioen, maakte de overstap naar Ferrari. En dan nog even, wederom een vooruitblik op de nieuwjaarsrace... op ons eigen circuitpark Zandvoort. Die zal op 3 januari worden verreden. En die start is om 3 uur en de race duurt tot 7 uur. Dus lichtjes aan. De Syntax nieuwjaarsrace 2015 op 3 januari... op ons eigen circuitpark Zandvoort. Smiddags om 3 uur is de start. Meer informatie over deze race kunt u vinden op www.circuitparkzandvoort.nl. En altijd spanning hè, tijdens die nieuwjaarsrace van 4 eh, uur op het eh, circuit. Dus nou, we gaan eens even kijken of we daar ook verslag van eh, kunnen doen. Even terug naar series Request, het glazenhuis in Haarlem. Het staat daar nog een paar dagen. En het is daar een gek huis. En dit is een van die platen die de mannen promoten. de naam Calantis hoor je bij CFM en You en I, I, I, Zoiets, hè? Ongeveer. Zo meteen om half vijf het dier van de week. Maar eerst onder meer deze van Wammek en Wammek. Hier is Hydrops. Whenever en Womack en de Teardrops. We gaan lekker paardje rijden, hè? Ja, want er zijn eh, nog vele kerstactiviteiten... en hebben we het over paardrijden bij stal De Naaldenhof. Tijdens de kerstvakantie is er van alles te doen bij stal De Naaldenhof in Bentveld. Zo is er komende maandag een zogenoemde pony-doedag. Tussen 9 uur s morgens en 3 uur s middags worden er vele activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Met of zonder ervaring, vanaf 6 jaar. Tegen betaling kunnen de belangstellenden een dagje paardrijden voltigeren, ponies poetsen, lekker lunchen enzovoort enzovoort. Traditiegetrouw zijn er tijdens de feestdagen speciale tientjeslessen. Zondag 28 december vanaf 11 uur wordt, de eh, wordt het ponystappen voor de allerkleinsten georganiseerd. Tot slot is het ook weer mogelijk om tijdens een vakantie een paard, pony een week te leasen zelfs bij Stal de Naderhof. Voor meer informatie kunt u bellen met 023 524 3959. 023 524 3959. Weer een hartstikke leuke activiteit voor de jeugd. We zaten net even in de studio van CFM te kijken. Ja, krijg je hè, als je erin zit. <laughs> Tolweg, Tina, wat ziet het er oh, gezellig uit. Wat een kerstgevoel, hè? Wat een kerstgevoel. Oh. Wow. Lekker kacheltje aan. Ah, mooie kerstversiering. Wat willen we nou nog meer? Boom, boom. Nou, we zijn niet lonely this Christmas hoor. Nee, maar daar ik me wel over. Try to imagine a house that's not a home. Try to imagine a Christmas all alone. That's where I'll be. this Christmas without you. Without you at all. It'll be lonely. so very lonely. En wil jij ook even een uh, kijkje nemen in de studio van CFM aan de Tolweg? Nina, dat kan hè? Ja, je kan gewoon binnenlopen natuurlijk. Maar je kan ook via internet kijken op eh, www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl De er DJ's van CFM in actie. Zo is het. Met nu het duur van de week. Allereerst luisteraars even weer een update over Angel. En Angel hebben we al eerder een oproep voor gedaan. Want Angel is, moet een nieuwe heup hebben... en die operatie kost maar liefst 3500 euro. Inmiddels zijn er al vele donaties binnengekomen... maar het volledige bedrag is nog niet helemaal binnen. Dus mocht u een donatie willen doen om eh, de operatie eh, voor eh, Angel mogelijk te maken dan zijn uw donaties zeer hartelijk welkom bij het dierenthuis Kennemerland. Angel is trouwens afgelopen week eh, naar het Diermedisch Centrum in Amsterdam geweest... al waar foto's zijn gemaakt. Dus in principe is Angel er helemaal klaar voor. Nu nog het laatste stukje liquide middelen en Angel kan een nieuwe heup. Want Angel is slechts anderhalf jaar oud en verdient dus een nieuwe heup. Goed, gaan we naar het dier van de week. En dan hebben we het over Loekie. En Loekie, eh, helaas is Loekie door omstandigheden weer in het dierenthuis terechtgekomen... op zesjarige leeftijd. Hij heeft dus nog heel wat mooie jaartjes voor de boeg. Loekie is een, uh, een kleine beestje en een, afwacht, een, een afwachtend type... en kan daarom nog wel eens een kleine snap uitdelen... als iemand hem te snel benadert. Kinderen zijn zijn nabije omgeving dan ook niet aan te raden. Als Loekie gewend is aan zijn nieuwe situatie en aan de nieuwe mensen om hem heen... is het een heel vrolijk hondje. Hier in de opvang moest hij ook even wennen... maar hij heeft zijn draai inmiddels gevonden... en loopt graag met iedereen mee voor een wandeling. Ook heeft hij een aantal eh, andere honden als vriendjes eh, Reu en Teef... waarmee hij op het veld gaat en dat gaat supergoed. Loekie is een beetje dik en moet afvallen. Hij kan loslopen, maar moet wel een band hebben met zijn nieuwe eigenaar. Welke Jack Russell-fan gaat helemaal, niet helemaal voor deze Lookie, Want daar hebben we het over. En Lookie verblijft momenteel in het dierentehuis Kennemerland... aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 023 571 3888. 571 3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Loekie verdient een gezellige kerst bij, en oud en nieuw bij zijn nieuwe baas. Is het uh, de Leeuw of eh, niet? nee, <laughs> dit, ja, zo ziet hij er wel uit, maar hij, is klein hoor. Oké. Jack Russells zijn klein van stuk. Hawkins en The Lion Sleeps Tonight. Zometeen om kwart voor vijf het gedicht van de week bij CFM. En tot aan die tijd nog heel veel lekkere muziek. Waaronder deze hier is Pak mij in mijn hand. De single van Nick en Simon. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het. zo fijn. Weten dat je extra goed moet zaaien. Wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig. Want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig. Die vertellen hoe het moet. Want het kan niet zonder het. Zet hem op ZFM. all stand together. daarmee is het kwart voor vijf geworden in een schemerig Zandvoort. Tijd voor het gedicht van de week. De geur van vers gebakken oliebollen. Dat geurt naar toen, naar vroeger. Naar de gezelligheid van toen. En voor de kraam van Harry Oliebol staat het wederom barstensvol. vol. De geur van vers gebakken oliebollen. Dat brengt me terug naar het Raadhuisplein. Met sneeuw, ijs en schaatsen. Met beignets en bollen, gezellig, fijn. Nog een paar dagen wachten, dan zeggen we het oude jaar vaarwel. Nog even en het is weer januari. Een nieuw jaar en weer een jaar wachten op een lekkere bol van Harry Oliebol. De geur van vers gebakken oliebollen. Dat geurt naar Harry's oliebollenkraam. Vol oliebollen en appelflappen en naar winterse nachten. De geur van vers gebakken oliebollen, dat brengt me terug naar vroeger... naar Zandvoort in de sneeuw en naar de ijzige nachten. Nog een paar dagen wachten, dan zeggen we het oude jaar vaarwel. Nog even en we zijn weer in januari. Hou de tijd in de gaten, want het is gauw zover. Maar, maar nu eerst een lekkere bol van Harry Oliebol. Want ik zit nog lang niet vol. Wat een mooi gedicht van de week hè, bij CFM. Speciaal voor Harry Oliwol. Ja, in het winterwandelland van eh, Zandvoort, daar, staat zijn kraam hoor. Ja, op het Raadhuisplein. Een winterwandelend. Dat is het ook hier in Zandvoort. Sleigh Say, are tot 4 januari nog. De ijsbaan hier in Zalvoort op het Raadhuisplein.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 Ja, was vorig jaar ook nog in het was gewoon formidabele. Formidabele. Wat hij heeft. Onder meer. Ja. En deze natuurlijk, En de nieuwe single heet Meltdown. Jawel, we naderen alweer het einde van dit programma. Gaan er zo meteen nog even een ander plaatje draaien. En dan onze eindplaats, natuurlijk. En maar raad u straks binnenkort even eh, de, eh, voor advies de app van ZFM. Want daar staat de, de uitzenddata van de winterse top 50. En, eh, dat wordt ja, geprogrammeerd door onze collega Andor Zandberg. Ja, die gaat erop staan. Want natuurlijk, Vanaf morgen dan. Want we gaan natuurlijk tussen kerst en oud en nieuw... een aantal programmamakers ja, met kerstvakantie. En terecht, want het jaar zit er bijna op. En eh, dan hebben we dus in ieder geval volgende week een aantal keren de winterse top 50. Kan je nog een aan de luisteraars uitleggen hoe die samengesteld wordt? Eh, jawel, in Nederland en België wordt er gestemd via www.winterse50.nl. En daaruit eh, ontstaan ze dan, hè, de 50 beste platen van, van de Winterse 50 in Nederland en België. Allemaal radiostations, lokaal, regionaal en anders doen daar aan mee. Waaronder ook ZFM Zandvoort. Nou, dit is de ene laatste van vandaag. Hier is Lionel Richie en Say You, Say Me. Say You, Say Me. Say it for always. That's the way it should be. <laughs> Daar laten we maar bij. Tot zover deze aflevering van Zalvert op zaterdag. We waren al helemaal into de kerststemming. Zoals hoorde. En eh, morgen eh, Zandvoort op zondag. Dan met Andor Sandbergen. Gevolgd door de, eerste uitzending van, de, winters, 50. De top 50. Eh, dus morgen van 2 tot 5. Onze collega Andor Sandbergen met Zandvoort op zondag. En wij bedanken jullie voor het luisteren. Hele fijne kerstdagen. Hele fijne kerstdagen. En eh, ja, na de kerst zijn we er weer, hè? Wij zijn er weer. Ja, met speciaal programma's en zo. Dat komt allemaal goed. Komt allemaal wel goed. Toch? Ja hoor. Fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag. Doei doei. Tot volgende week. Things in They can really you things just you swear and curse.